What's your name? Is it Jane? Would you mind sitting next to a silly old fool? It's just that I'm tired of wasting my hours talking to trees, watching the flowers grow. Watching birds chasing bees, little boys scraping knees, even my tears have all dried when I sit by your side. Don't misunderstand me, just an old man with no place to go. And if you oblige me, sit here beside me, I'll tell you a story, a beautiful story that you might not know. I hope that I didn't offend you before. You were my friend, but I wanted much more. Now I'm back once again, just like always before. Watching birds chasing bees, little boys scraping knees. Even my tears have all dried. Can I sit by your side? Don't misunderstand just an old man with no place to go. And if you'll oblige me, sit here beside me. I'll tell you a story, a beautiful story that you might not know. Een wat minder bekend nummer van Sonny and Cher, Beautiful Story hoor je. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 2 juni. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, juridische basis voor vliegveld 16hoven is niet op orde, vindt vereniging BTV. En boswachter Harm Blom over de natuur in de maand juni. Dat tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. find. No one can see the smoke from the Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. like the first star. doet het nog steeds prima, ondanks zijn dikke 80 jaar. Paul McCartney. Zijn nieuwe album heet The Boys of Dungeon Lane en daarvan hoorde je First Star of the Night. En daarvoor Robbie Robertson uit 1998 met Unbound. Ons eerste onderwerp vanavond. Volgens het ministerie is het nieuwe luchthavenbesluit voor Rotterdam de Hague Airport een stap in de richting balans tussen luchtvaart en leefomgeving. De vereniging BTV is het daarmee echter niet eens. Bestuurslid Arie Den is bij Herman de Bruin. Arie, welkom. Ja, dankjewel. Ja, eh, het is al jarenlang eh, bal hè, met de luchtvaart en jullie. Want jullie zijn een tegenhanger van het vliegveld in Rotterdam. Eigenlijk kan je zeggen, dit, dat moet zo snel mogelijk weg. Als het aan jullie ligt. dan zal ik eerst even de, de term jullie gaan eh, verklaren. Wij zijn eh, de vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast van mhm. Rotterdam. BTV Rotterdam is de naam. En eh, wij zijn op zich niet tegen vliegen, maar we zijn tegen de vliegoverlast. Ja. En ja, het enige probleem is natuurlijk wel, het vliegveld ligt inmiddels gewoon eigenlijk midden in de bebouwde kom. Het ligt in de ring van Rotterdam. Ja. Huizen staan op 400 meter afstand ongeveer. En eh, ja, probeer dan maar eens een keertje zonder overlast te kunnen leven. Ja, jullie zijn al jaren aan het eh, vechten tegen die overlast. Ehm, heeft dat iets opgeleverd? Ik krijg de indruk dat het weinig helpt. Nou, gelukkig zijn er wel resultaten te zien jarenlang, we moeten vertellen, de BTV bestaat inmiddels 46 jaar. Dus dat is een tijd. Heel lang zijn we aan het polderen geweest. Koffie drinken. En eh, nou, dan eh, stond je op straat en je had niks bereikt. En de laatste jaren zijn wij dus echt nu een ander traject ingegaan. En gewoon eh, de juridische route ingegaan. Mhm. En dat levert dus resultaten op. Ja, ik hoor ook dat juridisch, dat, dan wordt het weer ondergraven door de minister. Of ja, het is wel zo, maar we gaan het niet doen. Ja, dat kan een minister zeggen, maar een minister valt ook onder de wetgeving. Ja. En luchtvaart zitten we hoog in de lucht, maar het is niet boven de wet verheven. Ze moeten zich ook aan de, lucht, eh, aan de wetgeving eh, houden. Dus ja, eh, je kan als minister natuurlijk wel draaien en draaien om maar die luchtvaartlobby hun zin te geven. Maar ze, ook de minister moet zich aan de wet gaan houden. Ja. En dan zou ik even een andere minister eh, vertellen van eh, Natuur en Milieu. Eh, dat is, even spieken naar zijn naam. Dat is meneer eh, Jamie van Essen van Landbouw en Natuur. Oh, ja. Eh, ja. Die heeft een brief geschreven aan de Tweede Kamer. waarin die zegt van de luchthavens Rotterdam en Lelystad en Eindhoven. die hebben geen natuurvergunning. en strikt genomen zijn ze dus illegaal. Ja, ja, dus hij gaat in tegen het ministerie, de minister die over de luchtvaart gaat. En zegt ja, ja, je moet dat anders gaan doen. In feite wel. ja. Alleen handhaven wordt op dit moment nog steeds niet gedaan. Nee. Maar er is een gerechtelijke uitspraak van eind april, jongsleden waarin de rechtbank op ons verzoek in samenwerking met de stichting MOB, Mobilization for the Environment, dat is de club van Johan Vollenbroek, eh, er is een rechtspraak geweest waar dus wordt verteld de luchthavens moeten een natuurvergunning hebben. Nou, en daar gaat het dus nu op mis, omdat vliegveld 16 over, Rotterdam Dijk Airport, heeft een mhm. nieuwe eh, operationele vergunning aangevraagd. Dat heet dus een luchthavenbesluit. En daarin gaan ze in de berekeningen uit dat er geen natuurvergunning nodig is. En de berekeningen, dat zijn de milieueffecten. Ja, die hebben daarnaartoe gewerkt om te zorgen dat er geen vergunning nodig is. Mag ik het zo zeggen? Nou, ehm, ja en nee tegelijkertijd. De vergunningaanvraag werd ingediend op het moment dat de directie van de luchthaven wist dat deze rechtszaak liep. Mhm. En eh, ze wisten eigenlijk al wat de uitkomst zou worden, omdat het eigenlijk jurisprudentie is die werd uitgesproken. Omdat dus bij andere gevallen is ook gezegd: een eh, natuurvergunning is onder deze omstandigheden nodig. En toch is er gewoon gedaan alsof er niks aan de hand is. En gedaan van, nou, we doen helemaal geen milieueffectenrapportage, want dat is niet nodig. En eh, wat er gemaakt is, dat is gewoon een halfbakken product. Dus ja. Ja, <laughs> nou ja, daar zit je dan. Want eh, ik zie ook in jullie stuk staan, het ministerie doet alsof er niets aan de hand is. Ja, dat zei ik er net ook. Ja, dat klopt. Dat klopt, hè? Ja, er wordt inderdaad gedaan van, oh ja, dus geen natuurvergunning, nou dat fixen we nog wel eventjes. Maar, dat zijn sluipwerkjes, kan ik... Eh, constant, ja, constant. Het, het, bedrijf is gewoon illegaal operationeel. En eh, niet alleen vanwege het ontbreken van de natuurvergunning, maar gewoon zeg maar, het, de, vestigingsvergunning, luchthavenbesluit, is in 2013 al verlopen. Mhm. En toen is er een tijdelijke omzettingsregeling gegeven om in een jaar een nieuwe luchthavenbesluit aan te vragen. Dus een officiële vergunning. Nou, inmiddels zitten we in 2026 en dat besluit is er nog steeds niet. Ja, dat, Dus daar hebben wij als vereniging ook alweer een proces tegen eh, gevoerd. En de minister is nu eh, gehouden aan het geven van een geldig luchthavenbesluit per 1 mei 2027. Dus we hebben nu nog 11 eh, maanden. Dat lijkt ver weg. Maar als je natuurlijk ziet hoe die ambtelijke molens draaien, is dat vrij kort. En als ze dat niet redden, dan moet er gewoon een dwangsom worden betaald. Ja, ja. ja. Voor we verder praten, gaan we even naar muziek en dan doen we het tweede deel van het gesprek. Want het heeft nogal wat consequenties, dit verhaal. Une robe de cuir comme un fuseau qu'aurait du chien sans le faire exprès. Et dedans, comme un matelot, une fille qui tangue, un air anglais. Cet extra, un maudit blues qui chante la nuit comme un satin de blanc marié. Et dans le port de cette nuit, fille qui tangue et vient mouiller. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Des cheveux qui tombent comme le soir et de la musique en bas des reins ce jazz qui jazz dans le noir et ce mal qui nous fait du bien. Cet extra, ces mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie. Et puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette qui brille. Cet extra c'est extra, c'est extra, c'est extra. Ces bacs tiennent au perché comme les cordes d'un violon, et cette chair que vient troubler l'archer qui coule ma chanson cet extra et sous le voile à peine clos, cette touffe de noir Jésus qui ruisselle dans son berceau comme un nageur qu'on n'attend plus. C'est extra, c'est extra, c'est extra. C'est extra. Une robe de cuir, comme un oubli, qu'aurait du chien sans faire exprès. Et dedans, comme un matin gris, une fille qui tangue et qui se tait. C'est extra les maudits blues qui s'en cet ampli qui ne veut plus rien dire. Et dans la musique du silence, une fille qui tangue et vient mourir. C'est extra, c'est extra. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I can't wait to show you where I grew up. Walk you around the foothills of my town. Probably feel like you've been there before after here. stories I've been telling you for six months now. We'll probably have to sleep in separate bedrooms. Pack a shirt for church because we'll go. I'm not trying to scare. Ingrid Andres en More Hearts Than Mine. Daarvoor Leo Ferré, een set extra. Het is een extraatje. Zometeen Herman de Bruin met het vervolg van zijn gesprek met BTV-bestuurslid Ari Den Draak. Na Harry Nilsson en Living Without You. The milk truck hauls the sun up. The paper hits the door. And the subway shakes my floor, and I think about you. Time to face the dawning gray of another lonely day. It's so hard living without you. It's so hard. It's so hard. It's so hard living without you. Everyone's got something. They're trying to get some more got something to get up for, but I ain't about to. Nothing's gonna happen. Nothing's gonna change. It's so hard living without you. praten verder met Arie Den Draak, bestuurslid van de BTV. Het blijft een juridisch steekspel. Ja, kan je zeggen. Ja, ja. En, worden jullie daar niet moedeloos van? Ehm, niet moedeloos. We worden steeds meer hoopvol eigenlijk. Want we zien dat we keer op keer gewoon gelijk krijgen. Ja. ja, maar gelijk krijgen of gelijk hebben is nog wat verschil, hè? Ja, maar dat is een kwestie. Kijk, het zijn dus nu eigenlijk de laatste stuiptrekkingen die je ziet van de luchthaven. Ze proberen dat is gewoon ook een nationaal beleid. Die zie je op de ministeries. Er wordt gewoon geprobeerd tijd te rekken. Of dat nou gaat met bewuste eh, verkeerde keuzes. En dan eh, is het weer. Eh, de overheid denkt dan ook van ja, er ligt de bal weer bij de burger. Dan moet de burger weer een proces aan spannen. We stellen alles uit wat we kunnen uitstellen. En dan hebben we weer een jaar of twee kunnen rekken. Ja. Zo betrouwbaar is onze overheid. Ja, ja, ja. Het is een beleid en dat staan ook in de stukken. Hè? Ja, precies. Ja. Maar ja, houden jullie het nog vol als BTV om direct te volgen? Want uiteindelijk eh, hebben jullie. Wat, wat is eigenlijk jullie doel? Dat het uh, vliegtuig geluid afneemt? Want je zei wel, ja, vliegen mag wel blijven. Maar de omgeving mag er geen last van hebben. Nou, het is niet alleen beperkt tot het geluid wat de vliegtuigen produceren. Want een vliegtuig stoot ongelooflijk veel zeer schadelijke stoffen uit. En het is ook verantwoordelijk voor een groot deel van de klimaatverandering. Ja, nou ja, dan zouden vliegen moeten stoppen. Nou, in ieder geval, het zou een stuk bewuster moeten gebeuren. Ja, ja, ja. Daar en vliegen stoppen, dat is natuurlijk onzin. Dat, dat, dat gaat ook dat niet gaat Niet gebeuren nee. Als Nederland zou stoppen, gaat de hele wereld verder door. Eh, bij wijze van, bij wijze van spreken, Maar eh, natuurlijk een, een, een vliegtuigticket voor een paar tientjes van hier naar Milaan. Terwijl een treinreis van hier naar Groningen duurder is. Ja, dat laat zien, het klopt niet. Nee. En dan kom je weer bij een ander juridisch probleem. En dat heet illegale staatssteun. Want dat is ook weer een procedure waar de BTW mee bezig is. Ja, want het vliegveld eh, kan zichzelf niet bedruipen zonder subsidie. Nee, het zou in de jaren tachtig al lang failliet zijn geweest. En eh, dan zou het ook gesloten worden. Toen heeft Schiphol groep gezegd: joh, wij eh, gaan de exploitatie overnemen. We maken een kleinschalig zakelijk vliegveld ervan. Maar toen is er bedongen met de gemeente Rotterdam dat de erfpacht van het hele luchthaventerrein, en dat is veel groter dan alleen maar het vliegveld zelf, ook eh, de, alle bedrijven eromheen, die zijn gepacht voor een belachelijk laag bedrag. Dus dat is eigenlijk een soort subsidie ook. En dat is een staatssteun en dat is verboden. 12 cent per vierkante meter staat niet in verhouding tot wat de bedrijven betalen aan de overkant van de snelweg van 500 tot 600 euro per meter. Het zit allemaal scheef, zou je kunnen zeggen. Behoorlijk. Behoorlijk, ja. Ehm, wanneer denken jullie dat jullie een overwinning kunnen behalen? Nou, onze overwinningen zijn er, zijn er al. In verschillende maten. Alleen, ehm, dit is een kwestie van lange adem en dat weten de overheid. Dus dat is ook het frustrerende van het verhaal. Als burger moet je vechten tegen je eigen overheid in plaats dat de overheid de belangen behartigt van de burger. Dat doen ze niet. De burger die heeft gewoon niks te vertellen en een eh, één particulier bedrijf, in dit geval Schiphol, die wordt voorgetrokken. Ja, dat is duidelijk dat dat zo is. En jullie eh, zijn de, de, ja, de verliezer bijna, maar jullie blijven strijden voor het goede doel. Nou nee, je, wil ons graag in de verliezershoek zetten. Maar dat, zo voelen we ons niet. Wij, wij, hebben dus keer op keer succes. Ja, Wij, wij, winnen rechtszaak na rechtszaak. Maar ja, nou en er zijn dus nu weer een aantal gestart. Ja, en we weten al van tevoren, daar krijgen we gewoon gelijk in. En we moeten gewoon strenger zijn in onze eisen. En ja, Blijven volhouden. Blijven volhouden. Ja, ja, dat is duidelijk. Ja. Mensen die meer willen weten? over eh, deze strijd. Want er ligt hier een prachtig rapport op tafel. Ruim baan voor Rotterdam. Ja, dat is een alternatief plan eigenlijk. Dat is geen, eh, heeft niks te maken met de juridische zaken. Het is alleen een onderbouwing die laat zien dat een vliegveld absoluut niks eh, inbrengt in de economie. En als je het zou sluiten en er een woonwijk en een groene leefomgeving van gaan maken. dat dat miljarden oplevert aan maatschappelijke kosten baten. Ook dat nog? Ja. Eh, mensen die mee willen weten op die website, hoe eh, is de luidt die website? btw-rotterdam.nl En er staat de grote knop eh, lid worden voor 12 euro per jaar. Oh. Dan vertegenwoordigen wij ook jou in de strijd. Ja, die laatste mededeling is ook belangrijk. Want hoe meer mensen de stem laten horen, hoe beter het is natuurlijk. Absoluut, ja. ja. Arie den Raak, bestuurslid van BTV. Dank voor het gesprek en heel veel sterkte in de strijd. Dankjewel. we met vakantie, ja, maar waar naartoe dan nou? Misschien naar Griekenland of misschien naar Tunis, dat is niet fascistisch en ze hebben toch een strand, ja, of anders weten zou dat fijn zijn zwedend lijkt me eigenlijk niet veel aan zullen we wel weggaan als we hier is bleven. Nou oké, dat doen we dan. Laten we nou gaan slapen wij gaan van de zomer lekker nergens naartoe. Niet meer over tobbe, dobbe, dobbe, dobbe, dobbe, dobbe, dobbe, doe. Wou je echt niet weggaan, wou je dan niet blij? misschien een beetje sloom. Andere volken kijken is je geest verrijken. Ja, dat heb ik van me, omdat kan even goed wel, want die komen hier toch ja. Verrek, dat is ook weer waar buitenlanders kijken op het Leidse pleintje. Goed, we blijven vierdes maal. Laten nou gaan slapen, wij gaan van de zomer lekker nergens naartoe. Niet meer over dobbe, dobbe, dobbe, dobbe. ook nog een andere kant, want die buitenlanders zien nooit Nederlanders, die zijn dan in het buitenland als wij hier nou blijven, hebben ze ons tweeën en dat is tenminste wat je moet voor een ander ook wat over hebben, ja dat vind maar. Laten nou gaan slapen, wij gaan van de zomer lekker nergens naartoe. Niet meer over dobbe, dobbe, dobbe, dobbe, dobbe, dobbe, dobbe, doen. Niet meer over Middernacht, de late avond met Bert de Wolf. 2014 was het jaar voor George Michael en dit The Strangest Thing. En daarvoor Jasperina de Jong met wat vakantieadviezen in Dobbe, Dobbe, Dobbe uit 1972 alweer. Zometeen boswachter Harm Blom over de natuur in de maand juni. Dat na Barry White en I've Got So Much Love To Give. Baby, please don't What are you crying for? Is it because you're sad or, uh, or mad or nothing's gonna go wrong? Sometimes we feel inside of us that that everything we have is only here for today. But every now and then, two people get lucky and find that certain thing that makes them want to just keep it, just keep it that way. I don't want you to feel that you have to go through these changes, baby. I know that our love is different. Our lives will be different. Trust me, baby. my life. Let your love flow inside of you. Don't be afraid. Don't be afraid. gaan praten over de natuur die in juni plaatsvindt. En dat is uitbundig, denk ik. Maar Harm Blom, die is in de uitzending, die weet daar natuurlijk alles van. Hij is boswachter van natuurgebied de Biesbos. Harm, welkom. Goeiedag. Ja, juni en natuurlijk ik zei het al, eh, uitbundig. Ja, mij nog uitbundiger misschien, maar juni toch ook wel van alles te zien, hè? Ja, het is eh, absoluut niet saai. De laatste vogels beginnen met broeden. Mhm. Ehm, het broedseizoen begint vaak al in eh, februari, maart voor sommige soorten. Maar zeker in mei, juni, ja, dan gaan alle vogels nestelen. Ze hebben eieren of jongen. En dan krijg je nu ja, volop de bloei erbij van, van slootkanten, van waterplanten, van allerlei planten. Ja. in de biesbos, in allerlei gebieden. Dus in juni is wel echt de bloeirijke tijd. Ja, de, de biesbos is natuurlijk een heel watergebied. Dat is niet de Veluwe, want die is wat droger. Eh, heeft, geeft dat nog verschillen in de natuur? Ja, zeker. Ehm, zonder af te doen aan de Veluwe hoor, maar... <laughs> De Biesbos is een buitendijks waterrijk gebied. En ik durf te zeggen, de variatie, de dynamiek die de rivieren Maas en Rijn in het Biesbos geven... dat zie je ook terug in de hoeveelheid planten, insecten, vissen, vogels en zoogdieren. Mhm. En eigenlijk is de sleutel vaak hoe meer variatie, hoe groter de soortenrijkdom. Mm En op de Veluwe bijvoorbeeld, op die droge zandgronden, daar zijn die soorten veel specifieker. Dan zie je vaak lagere aantallen, maar wel specifiek voor dat landschap. Ja, ja. Maar in de biesbos, juist door dat water, ja, hier krijgt het nog de ruimte. En overal in Nederland eigenlijk is overal bepaald. Het water mag niet dit en het water mag niet dat en het moet zo hoog staan. Maar in de biesbos mag het droog staan en dat mag af en toe flink nat zijn. Dat mag stromen en die variatie is heel goed voor de natuur. De biesbos ligt eigenlijk midden in die zandlopen tussen zoet en zout. Dus mhm. tijdens de druk van de Noordzee, dan is het hoogwater in de biesbos en met laagwater op de Noordzee is het laagwater. Maar het is nooit zout. De laatste keer dat het zoute water in de buurt kwam was in 1953, bij de watersnoodramp. Ja. Voor de rest is de biesbos altijd zoet. Die kracht van die rivieren is sterk genoeg. We hebben het over twee soorten biesbos. Hè? We hebben een Zuid-Hollandse en een Brabantse tegenwoordig. Ja, geografisch gezien wel. Maar wij spreken echt over één nationaal park, de biesbos. Okay. En het gebied kan niet zonder elkaar. En de rivieren Maas en Rijn stromen dus in feite door het hele gebied heen. En er zijn een aantal plekken waar vandaan je de biesbos kan beleven. En dat kan het beste vanaf hè, het Centrum in Dordrecht, het Museum Eiland in Berkendam of via Drimmelen. Want er zijn onwijs veel plekken waar je kan wandelen, fietsen of met een bootje kan varen. Ja. En dat kan vooral nu. Hè. Je kan echt genieten van die biesbosbossen, van die ruige kreken, van die eilandjes, van al die bloeiende planten met volop juffers en libellen. Mhm. Ja, de maand juni, juli is wel echt een goede periode om in de biesbos het water op te gaan. Ja, met een bootje het water op, met een kano bijvoorbeeld. Je kan ook met een rondvaartboot, geloof ik. Ja, maar met een kano zie je meer, hè? Ja, wel. Maar ik moet eerlijk zijn, op de plekken waar veel gevaren wordt, zie je eigenlijk niet zoveel vogels. Want ja, die, die mijden toch de drukte. Ja. als, ik een tip mag geven, trek vooral je wandelschoenen aan. Ga een keer wandelen in een nieuwe Dordtse Biesbos bij Dordrecht. Mhm. Of eh, bij het dieselcentrum, dan kan je een pontje pakken. Dan vaar je een kreekje over, dan kan je het Museumpad belopen. Dat is een anderhalf uur durende wandeling dwars door de biesbos. Of in de Noordwaard, in de kant van Brabant. Dan heb je heel veel fietspaden en wandelpaden. Hoef je niet gelijk ingewikkeld te gaan varen. En op die manier kan je ook veel rustiger door die natuur heen. Dus dat kan eigenlijk op een makkelijke manier. Google even en kijk bij staatsbosweer.nl en dan kan je die wandelroutes zo vinden. Ja, ja, die zijn allemaal te vinden. Die kan je ook meenemen op je telefoon bijvoorbeeld of zo. Ja, dat klopt. Ja. Nou, dat is mooi om dat allemaal te horen. En een uitbundige biesbos is er nu. Maar eh, de, de beesten, de vogels niet verstoren, hè? Nee, kijk, dat klinkt eh, tussen haakjes een beetje ouderwets. Maar ja, dat gaat nog wel steeds op. We zijn echt een gast in een eh, Europees belangrijk natuurgebied. met volop vogels, volop zoogdieren. Echt gewoon heel veel dieren zijn afhankelijk van de biesbos. Zijn nu aan het broeden. Brengen hun jongen groot. Ja, de simpele basisregels. Blijf in de nacht gewoon lekker thuis. Eh, de nacht is echt voor de biesbos. Mhm. Hou je hond aan de lijn. Ze zijn welkom, maar wel aan de lijn. Neem je afval mee naar huis en blijf op paden. Los van de muggen en de steekinsecten heb je gewoon grote kans op een ijsvogel. Op prachtig bloeiende planten met volop bijen en zweefvliegen. Want insecten, die heb je in de biesbos nog. Want hier heb je volop ja, bloeiende, ruige natuur waar geen chemische bestrijding op wordt toegepast. Dus dat ecosysteem, die natuur is hier nog vrij compleet. Mhm. ja, dus ga vooral wandelen en dan kan het best wel in balans met de natuur. Maar je komt wel met een paar muggenbeelden thuis, maar je hebt dan wel een mooie ervaring. Je moet er wat voor over hebben, maar dan is het ook heel prachtig om daar te wandelen en te doen waar je het net over had allemaal. Eens, helemaal Zeker. waar. Harm Blom, boswachter van het natuurgebied De Biesbossen. En dan hebben we het over die twee Biesbossen samen. Dat is één groot natuurgebied. Ga er wandelen en kijk even op de genoemde website. Dan kom je het allemaal tegen. Dankjewel voor het gesprek. In touch. It happens every time your lips touch mine. There's a feeling that's so. very strong till you came along. You made me realize that by your side, forever is where I belong. Golden touch, there's a kind of magic in the air. Whenever you are near, I get butterflies every time your eyes meet mine. me, do you ever wonder how the stars got in my eyes? Well, you put them there. Ooh, yeah. And golden touch. Do you know the roses. You're the key to my happiness. I must confess, you're simply magic. Dit is De Late Avond about your love, where would I be? Roger Daltrey van The Who met een soloplaats uit 1980, Without Your Love. En daarvoor Rose Royce, een Golden Touch. En dat was de late avond van dinsdag 2 juni. Morgen is er een nieuwe late avond, met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Savage Rose blijft nog even bij je. Fijne nacht.